uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Slachtoffers van seksueel geweld hoeven vanaf morgen niet meer hun eigen risico aan te spreken als ze medische kosten maken. Als ze binnen zeven dagen hulp zoeken bij een centrum seksueel geweld, hoeven ze niet eerst zelf te betalen. Het is een proef van een jaar van de ministeries van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid. Ze hopen dat de vergoeding van het eigen risico de drempel wegneemt om hulp te zoeken. Een corona-uitbraak op een school zal geen gevolgen hebben voor het hele onderwijs, zegt onderwijsminister Slop. Extra maatregelen moeten wat hem betreft alleen lokaal of regionaal gelden, zegt hij in het AD. Slop zegt verder dat er geen landelijke mondkapjesplicht komt... maar dat scholen de ruimte hebben om daar zelf een beslissing over te nemen. Vandaag zijn in alle regio's de scholen weer begonnen. In de horeca zijn vooral hotels in het tweede kwartaal hard geraakt door de coronamaatregelen. De omzet lag daar 75% lager dan in het eerste kwartaal, blijkt uit CBS-cijfers. Eet- en drinkgelegenheden hadden de helft minder omzet. In het eerste kwartaal werd in de horeca ook al bijna 14% minder omzet gedraaid. Ondernemers in die branche waren na het tweede kwartaal nog altijd pessimistisch, maar wel wat minder dan drie maanden eerder. Zeker 150 vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel... zijn mogelijk in gevaar gebracht door een fout van het COA, meldt NRC. Door een menselijke fout bij de asielopvangorganisatie... zijn gegevens van de asielzoekers op internet gekomen. Het gaat om bijvoorbeeld namen, telefoonnummers en verblijfslocaties. In het Markermeer wordt vandaag begonnen met de berging van een Britse bommenwerper... die tijdens de oorlog neerstortte. Het wrak werd 12 jaar geleden ontdekt. In het toestel zitten mogelijk de stoffelijke resten van zeven Britse en Canadese bemanningsleden. De bommenwerper werd in 1943 neergehaald door de Duitsers. Het weer, af en toe zon, verder bewolkt. Op de meeste plaatsen blijft het droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Door een ongeluk op de A7 Zaanstad richting Hoorn tussen afrit Zaandijk en afrit Averhoorn 6 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is een kwartier.